11 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Britten hebben zich verzameld voor Buckingham Palace in Londen. Volgens de BBC is er een spoedbijeenkomst voor personeel van het Koningshuis gepland om 11 uur. In het geruchtencircuit wordt gespeculeerd over de gezondheid van de 95-jarige prins Philip. Maar een woordvoerder heeft tegen de omroep gezegd dat er geen zorgen zijn over de prins en koningin Elizabeth. Dit soort bijeenkomsten zou eens per jaar plaatsvinden. Hogere olieprijzen en grote kostenbesparingen hebben geleid tot een enorme winststijging bij Shell. In het eerste kwartaal werd 3,6 miljard euro winst geboekt, tegen nog geen half miljard vorig jaar. Toen was de olieprijs gedaald tot onder de 30 dollar per vat. Topman van Beurden spreekt over een sterk kwartaal. En op de beurs schoot Shell uit de startblokken met een winst van bijna 3 procent. Leden van de Somalische Veiligheidsdienst hebben gisteren per ongeluk een minister doodgeschoten. Zijn auto blokkeerde een straat in de hoofdstad Mogadishu. De agenten zagen de inzittenden aan voor terroristen en openden het vuur. Het slachtoffer is minister Sirij van Bouw en Infrastructuur. Zijn auto stond in de buurt van het presidentieel paleis. De schutters waren lijfwachten van het hoofd van de Somalische Rekenkamer. Politici en hoge ambtenaren gaan in Mogadishu in verband met de voortdurende dreiging van aanslagen nooit zonder lijfwacht op pad. Facebook haalt binnenkort waarschijnlijk de mijlpaal van 2 miljard maandelijks actieve gebruikers. Het sociale netwerk maakte bij de presentatie van de kwartaalcijfers bekend dat het er nu 1,94 miljard zijn. Het bedrijf liet verder weten dat het in de eerste drie maanden van dit jaar een omzet had van 8 miljard dollar. Dat is een stijging van 50% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Facebook verdient het meeste geld aan mobiele advertenties.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 destination unknown. Known.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 way to go home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 can't believe you let me down. But the proof's in the way it hurts. For months on end, I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still. 是。 van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM My love There's only you in my life The only thing that's right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 avaler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 We gaan, schat. gaan schat, want je moet.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 Nix für Sieger, Kriegsminister gibt's nicht mehr. Und auch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 Dream.